Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump hoorde in mei van minister van Justitie Bondi... dat zijn naam meerdere keren voorkomt in de zogenoemde Epstein-files. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Witte Huis deed dat eerst af als nepnieuws... maar later zei een functionaris dat de regering niet ontkende... dat Trumps naam voorkomt in de documenten. De steenrijke investeerder Epstein zat voor zijn dood in 2019 vast op verdenking van zedenzaken met minderjarigen en mensenhandel. Sinds zijn dood geloven veel Amerikanen dat de regering de waarheid achterhoudt over Epstein en zijn seksfeestjes met rijke en beroemde vrienden. In een woning in Assen heeft de politie vorige week het lichaam gevonden... van iemand die mogelijk al maanden geleden is overleden. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een vrouw, maar dat is niet bevestigd. Het lichaam werd gevonden in een woning na een melding. De politie zegt dat er geen signalen zijn dat er sprake is van een misdrijf. De doodsoorzaak van de overledene in Assen wordt onderzocht... en dat kan een paar maanden duren. Het gaat goed met de vijf grootste pensioenfondsen... ondanks de onrust op de financiële markten in de afgelopen maanden. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar stegen de dekkingsgraden... vooral door de toegenomen rente. Dat betekent dat de fondsen op koers liggen om de pensioenen te verhogen. Op de beurzen was het met name in april onrustig. De Amerikaanse president Trump kondigde toen hoge invoerheffingen aan. En ook het gewapende conflict tussen Israël en Iran zorgde voor turbulentie. De voetbalvrouwen van Spanje hebben zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal. In de halve finale wonnen ze met 1-0 van Duitsland. Spanje geldt dit EK als topfavoriet, maar bereikte nooit eerder de finale.